Marjon Koekoek met het NOS Journaal. De stichting voor aangifte tegen de 50-plussers Jan Nagel en Henk Krol. Tegen Nagel wegens laster en tegen Krol wegens verduistering en oplichting. Nagel sprak vanmorgen bij Omroep WNL tegen dat Henk Krol subsidiegeld van de stichting voor de website van 50PLUS heeft gebruikt. Hij daagde de stichting uit om met bewijzen te komen. Verder zei Nagel over advocaat Hammerstein van de stichting dat hij alleen verstand heeft van het beslag leggen op huizen omdat hem dat zelf ook is overkomen omdat hij niet correct had gehandeld. Volgens Hammerstein is dat laster. Kaartenmaker Boomerang ligt onder vuur vanwege het uitbrengen van een aanzichtkaart over terreurgroep IS. Het bedrijf is vooral bekend van de gratis kaarten die in veel cafés en theaters liggen. Nu is er een kaart met daarop een afbeelding van een IS-terrorist die een geknielde man onthoofdt. Daarbij staat de tekst God is goed. De print gaat volgens bioscoopketen Pathé te ver. Pathé haalt de kaarten weg uit de 21 bioscopen. Boomerang vindt het jammer. Het bedrijf zegt dat het soms maatschappelijke kwesties aan de kaak wil stellen. Premier Rutte heeft een gesprek gehad met Bert Koenders. De PvdA volgt Frans Timmermans op als minister van Buitenlandse Zaken. Het gesprek was een soort sollicitatiegesprek, maar ook slechts een formaliteit. Waarschijnlijk verleent koning Willem-Alexander Timmermans vandaag nog ontslag en beëdigt hij Koenders. Klanten van prostituees die kunnen weten dat een vrouw onder dwang werkt, moeten strafbaar worden. Dat staat in een initiatiefwet die PvdA, SP en ChristenUnie vandaag presenteren. De klanten kunnen dan vier jaar cel of een boete tot 20.000 euro krijgen. Het idee achter de wet is dat klanten worden aangemoedigd om misstanden in de prostitutie te melden. ChristenUnie-Kamerlid Segers zegt dat het niet de bedoeling is om gevangenissen te vullen met hoerenlopers. Dan nog het weer. Het is zonnig, maar ook is een bui mogelijk.